Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte debatteert middag met de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet. Gisteren diende hij zijn ontslag in bij koningin Beatrix vanwege de breuk met gedoogpartner PVV. Mogelijk wordt vandaag duidelijk wanneer er verkiezingen worden gehouden. Ook wordt gedebatteerd over de miljarden bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Premier Rutte is door het hoofdbestuur van de VVD voorgedragen als lijsttrekker... De PvdA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen, het partijbestuur vindt het te kort dag voor zo'n verkiezing, waarbij ook niet-leden hadden kunnen meestemmen. Intern komt er een verkiezing als zich een kandidaat meldt die het wil opnemen tegen partijleider Samson. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal af tot 139.000. Dat is een daling van drie kwart. Toch is de afname niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90% minder doden. In India en Afrika vallen meer dan 80% van de wereldwijde mazelen doden. De Venezolaanse president Chavez heeft de staatstelevisie gebeld om te zeggen dat hij nog leeft. In Venezuela waren geruchten dat hij dood was, omdat hij anderhalve week niets van zich had laten horen. Chavez is in Cuba voor een nieuwe behandeling tegen kanker. De 57-jarige president klonk strijdbaar aan de telefoon en gaat donderdag terug naar Venezuela. In de Kleine Comedie in Amsterdam heeft Dr. Anders P. voor het eerst in jaren weer eens op het podium gestaan. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van zijn oeuvre. De 92-jarige zanger en tekstschrijver zat op het podium en luisterde naar optredens van anderen die zijn werk uitvoerden. Sinds zijn laatste optreden in 1996 komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit. Het weer, ochtends nog even droog, maar vanmiddag weer buien met kans op hagel en onweer. wordt zo'n 13 graden. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Joen. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A7, Horen-Zaandam bij Weidewormer 5 kilometer. A8 Zaandam-Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven 3 kilometer.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 <laughs> It's a top selector, top, top, top, top, top, top. blackbird bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante. Essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda.